is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Ook vanuit het CDA komt nu kritiek op PVV-leider Wilders. CDA-fractievoorzitter van Haarsma Buma heeft Wilders aangesproken op de termen die de laatste tijdens de algemene beschouwingen gebruikte voor PvdA-voorman Cohen. Wilders had het over bedrijfspoedel en schoothondje. Volgens van Haarsma Buma is dat respectloos en zinloos. Ook CDA-vicepremier Verhagen was kritisch. Als het bedoeld was als humor, dan heeft hij de plank flink misgeslagen, zei Verhagen. Vanaf morgen moet toch weer worden betaald voor een identiteitskaart. Minister Donner heeft een spoedwet gemaakt die volgens hem een uitspraak van de Hoge Raad ongedaan maakt. De Hoge Raad bepaalde dat er een identiteitsplicht is en dat daarom geen geld mag worden gevraagd voor een ID-kaart. Donner wijst erop dat voorheen duizenden mensen per week een ID-kaart aanvroegen, maar sinds de uitspraak van de Hoge Raad een paar duizend per dag. De Palestijnen zijn teleurgesteld over de weigering van president Obama om in te stemmen met een volwaardig Palestijns lidmaatschap van de Verenigde Naties. In zijn toespraak tot de VN zei Obama dat er alleen een Palestijnse staat kan komen via rechtstreekse onderhandelingen tussen de Palestijnen en Israël. Desondanks wil de Palestijnse president Abbas het verzoek vrijdag bij de VN indienen. Griekenland gaat opnieuw fors bezuinigen om in aanmerking te komen voor een nieuwe lening van het IMF en de EU. Zo gaat het aantal ambtenaren met 30.000 omlaag en wordt er nog verder gekort op de pensioenen. Nog voor de nieuwe bezuinigingen bekend werden, kondigden de vakbonden twee 24-uur stakingen aan in oktober. De Amerikaanse rockband R.E.M. houdt ermee op. Dat staat op de website van de band. Waarom ze stoppen staat er niet bij. Alleen dat de bandleden met veel dankbaarheid en verbazing terugkijken op wat ze in meer dan 30 jaar hebben neergezet. De succesvolste albums van R.E.M. waren Out of Time uit 1991 en Automatic for the People dat een jaar later uitkwam. Dan het weer, vannacht wisselend bewolkt, af en toe wat regen en minima rond 11 graden. Morgenochtend nog kans op een bui, morgenmiddag droog en zonnige periode, het wordt dan een graad of 17.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 Tronica eh, met het nummer, ehm, even kijken waar staat het, ehm, Anticipating Saturn. Ja, het zit helemaal in, de, in het heelal zal ik maar zeggen. Goed, en dat allemaal onder haar eigen label. We gaan door met eh, Evening Zen van ehm, Music for Meditation van Yogi van het label Phoenix Muziek.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 Wel lekkere muziek. We gaan afsluiten. Mijn naam is Benno Veugen. En ik dank je hartelijk voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio. Aflevering 741 hier op CFM Zandvoort. Het laatste nummer wat ik voor je ga draaien komt van John Anderson en The Promise Ring.